Katrien Straatman met NOS Journaal. In Gelderland hebben twee mannen een taakstraf gekregen... omdat ze roekeloos zijn omgegaan met asbest. Ze hadden in een oude steenfabriek in Dodewaard... een evenement georganiseerd waar honderden mensen op afkwamen... terwijl ze wisten dat er asbest in het gebouw zat. Volgens Omroep Gelderland hebben de twee ook voorwaardelijke gevangenisstraffen gekregen. Duizenden Britse homoseksuele mannen krijgen postuum eerherstel. Het gaat om homo's die veroordeeld zijn voor seksuele handelingen die tegenwoordig niet meer strafbaar zijn. Nog levende Britse homo's kwamen al eerder voor eerherstel in aanmerking. Zangeres Mieke Telkamp is overleden, meldt haar management. Telkamp had vooral hits in de jaren 50 en 60. Haar grootste succes was Waarheen Waarvoor uit 1971, een vertaling van Amazing Grace. Het nummer werd veel gebruikt bij begrafenissen en crematies. Mieke Telkamp was 82 jaar. De eigenaren van een illegaal wetkantoor in Rotterdam hebben een boete van ruim 370.000 euro gekregen. Het is een van de hoogste boetes die de kansspelautoriteit ooit heeft opgelegd. Ze boden computerspelletjes aan waarbij wordt gewet op paardenraces, maar hadden daarvoor niet de juiste papieren. België stuurt 120 extra agenten naar de grens met Frankrijk. Dat zou gebeuren in verband met de komende sluiting van de jungle. Dat is het illegale vluchtelingenkamp bij Calais. In het kamp zitten zo'n 10.000 mensen die bijna allemaal naar Groot-Brittannië willen. Calais ligt op zo'n 50 kilometer van de Belgische grens. De regering in Brussel is bang dat veel kampbewoners naar België zullen reizen... om via de haven van Zeebrugge dan de oversteek naar Groot-Brittannië alsnog te maken. Het weer. Ook vanmiddag is het vrij grijs en nu en dan valt er een bui bij maximaal 14 graden. Vanuit het noorden klaart het later vanmiddag op. Komende nacht is het koud met hier en daar vorst de grond. Morgenochtend op veel plaatsen mist en nu en dan zon. Morgenmiddag weer buien en dan ook maximaal een graad of 14. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de 27 Utrecht richting Breda bij Avelingen 3 kilometer, vertraging bijna 20 minuten. En op de 44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer en dat kost je zo'n 10 minuten.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren via het internet, dan kan het. Tik even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Verleden week hadden we geen uitzending vanwege de storing. Dus we hebben eh, één onderdeel hebben we dubbel nou, eh, in dit programma. Dat is de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben een half uur daarvoor <laughs> nodig. Dus we gaan gauw beginnen met Roxy Music en Virginia Plain. En daarna Roy Orbison. so chic. Do you well love we? Ladies of the mountain streamline. Midnight you can floors. Dance the cha-cha through sunrise. Opens up its gruesome doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. plane Big O en Pretty Woman. En we begonnen uit 1972 met een nummer van Roxy Music, Virginia Plain. Dan gaan we het nu weer even wat rustiger aan doen. En dat doen we met een nummer van Billy J. Kramer en de Dakota's uit 1964, evenals Pretty Woman. En deze keer werd het zomaar eens niet geschreven door John en Paul. Little Children. see. And if you could, I'll give you candy and a quarter if you're quiet like you ought to be. And keep the secret with me. I wish they would go away, little children. Now why aren't you playing? you can't fool me, cause I'm gonna know if you hide. And try to peep, I'm gonna treat you Farland en Mort Schumann. Een bekende naam uit de muziek. Billy J. Kramer en de Dakota's en Little Children. En daar zijn we nu toe aan achterstallig onderhoud. En dat is eh, de top 40 van 50 jaar geleden van 13 oktober verleden week. Dus zes nieuwe binnenkomers. De eerste op 40, Elvis Presley, All That I Am. all that I am, or ever hope to be, lies in your hands. You are my destiny. When you are in my arms, I rule the world. And when we're far, apart. How cruel the world! All that I want, all that I want is to be near to you, to spend my life, to spend my life, making it clear to you. You are my heart, my soul, my dream come true. All that I am, I am because of you. All that I want, that I want is to be near to you to spend my life, to spend my making it clear to you. You are my heart, my soul, my dream come true. All that I wat minder bekend nummer van Elvis Presley, All That I Am, nummer 40. En één plaatje hoger staat Paul Jones. Hij had eh, Manfred Mann als leadzanger verlaten en was bezig met een eh, solo carrière. En zijn eerste hit was High Time. En daar had hij wel eh, behoorlijk veel succes bij. Paul Jones met High Time. En die kwam binnen op 39. Eh, vier plaatjes hoger, The Temptations. <laughs> Ruud gaat geloof ik weg. Ja. <laughs> Dag jongen. Tot de volgende week. Ehm, op 35, vier plaatjes hoger. The Temptations and Beauty is only skin deep. En dat is waar. pretty face got the best of me. Suddenly, you came into my life and gave it meaning and pure delight. Now, good looks I've learned to do without. know that your love is dear. A pretty face you may not possess, but what I like about you is your tenderness. A pretty face may be some guy's taste, but I'll take love. Op nummer 35, The Temptations and Beauty is Only Skin Deep. Eén plaatje hoger vinden wij Cliff Richard samen met zijn Shadows en Time Drags By. play. Cliff Richard The Shadows. En dat was nummer 34. Zeven plaatsen daarboven staan de Hollies. En zij hadden een grote hit. Een van hun vele hits. Stop, stop, stop. See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Be glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells of beat tingling, a ling a linging going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all inside that she cannot see me hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. understand that I want her happens every week. Nog met eh, Graham Nash en zanger Alan Clark. Dit waren de Hollies en Stop, Stop, Stop. En dan zijn we nu toe aan de hoogste nieuwe van de week van 13 oktober. En dat is ook, eh, die komt ook hoger binnen dan de nieuwste van de hoogste van 20 eh, oktober. Dus die komt in de kwalificatie voor de klapper van de week. En dat is deze. De klapper van de week, week. En dat is van de Four Tops. Reach out, I'll be there. De hoogste nieuwe van 13 eh, ehm, oktober 1966. De Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden van 20 oktober. En daar staan maar nieuw, nieuw, drie nieuwe binnenkopers. De eerste op 39, eh, hier is Cat Stevens, I Love My Dog. as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. much as I love you. You make things my doc will always come through. grote Cat Stevens en I Love My Dog. dat was op 39. Een plaatje hoger staat uh, Cilla Black met een wat minder bekend nummer van haar, A Fool Am I. This time your story had better be good I may leave you like I know I should. You say you've missed me while I've been away. Where'd you go and who with? That's what I'd like to know. You have the nerve to run up like you do. You A Fool Am I, Cilla Black. En die kwam binnen op eh, nummer 38. En dan zijn we weer toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer van die week. Van 20 oktober 1966. Bobby Darren met If I Were a Carpenter. If I were a carpenter you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If I tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? Save my love through loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, come and give me your tomorrow. If I work my hands in wood, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. I'll put you above me. If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your color box, your soft shoes shining? If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my There's a kind of sadness in my mind. He came back and I know love is blind. I hope she would love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. 1969 waren dit de Cats en uh, Why. We zijn toe aan de tip van Willem en dat is een heel bijzondere, want die komt van U2. Willem en ik hebben heel veel gemeen op het gebied van de muziek. En ook het feit dat we allebei geen groot fan zijn van U2. Maar toch heeft hij een nummer gevonden waarvan hij zegt... dat moet de tip worden van deze week. Eigenlijk van vorige week, maar <laughs> toen hadden we geen uitzending. Het komt van het album Rattle and Hum. En het gaat over Tasmanië. En voordat Tasmanië, Tasmanië heette, heette het Van Diemen's Land. En daar werden alle criminelen naartoe gestuurd die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen. En die mochten daar, ook al 10.000 kilometer van huis, ook nog eens in een cel gaan zitten. Prima. En eh, dat is dus Van Diemen's Land geschreven en gezongen door The Edge. Hier is de tip van Willem. have been has happened. Um... De rest is allemaal een beetje chitter chatter over dit nummer van Demon's Land. We gaan door met de Searchers en Bumblebee. bumblebee. I gave you love as sweet as honey, my life, my soul, and all my money. You didn't seem to realize you had a home in paradise. you hurt me like a bee, a bumblebee, an evil bumblebee. Don't you know? evil bumblebee. Dat waren The Searchers en Bumblebee uit 65. En het origineel kwam van de zangeres Laverne Baker uit 1960. Zijn we toe aan de top 100 hit van 1962. Hier is D.D. Sharp en Mashed Potato Time. Komt u maar, jawel. Op 100 hit uit 1962 was D.D. Sharp en Mashed Potato Time. En dan gaan we nu naar de happy-go-lucky sound van Freddy and the Dreamers uit 63. If you gotta make a fool of somebody... If you gotta make a fool of somebody, somebody. If you gotta make a fool of someone Dear, you really can hurt me. I'm the one that worries, worries about you. If you gotta make a fool of somebody, somebody, if you gotta make a fool of someone, dear, you really can hurt me. I'm the one that worries is, always true. Daytime, nighttime, anytime I'll rush to your side anytime you call. Just to be near you, you know, anywhere I'll go. How could you hurt me so? Oh, if you got to make a fool of somebody. forest without you. and Dreamers. And if you're gonna make a fool of somebody. Een van de luisteraars die wil altijd graag knijters horen. Nou, hier is er een, denk ik. like an Egyptian. Uit 1986, The Bangles and Walk Like an Egyptian. Verleden week kreeg eh, Bob Dylan eh, een, een Nobelprijs voor de literatuur. En terecht natuurlijk, met al zijn teksten, zijn hele mooie teksten. Maar als we het volgende nummer gaan draaien... en als het afhankelijk zou zijn geweest van dit nummer...